Femke Wolthuis met het NOS Journaal. In Haiti is de, de oud-dictator, ook bekend onder de naam Baby Doc, regeerde het Caribische land van 1971 tot 1986. Hij nam het regime over van zijn vader, François Duvalier, oftewel Papa Doc, toen die overleed. In Haiti werd destijds gehoopt dat hij een gematigder regime zou voeren dan zijn vader, maar dat was niet het geval. Baby Doc werd in 1986 uit het land verdreven, keerde in 2011 terug, omdat hij de politiek in wilde. Duvalier werd 63 jaar. De hoogste bestuurder van Hongkong, Leung chung ying eist dat de demonstranten dit weekend hun blokkades opheffen. Hij wil dat de ambtenaren in de stad maandag weer aan het werk kunnen gaan. Leung zei in een televisietoespraak dat hij bereid is alle noodzakelijke middelen in te zetten om de rust te herstellen. Veel betogers en studenten in Hongkong zijn bang dat hij daarmee hard ingrijpen van de politie en het leger bedoelt. Tienduizenden mensen betogen in Hongkong voor democratische hervormingen. Een actiegroep eist de verantwoordelijkheid op voor de bekladding met leuzen vannacht op huizen in Rijswijk en Den Haag. Daar zouden hoge ambtenaren wonen die bij de uitvoering van het vreemdelingenbeleid betrokken zijn. Volgens Omroep West hebben de actievoerders in Rijswijk het verkeerde huis beklad en besmeurd. Dat huis wordt bewoond door een bejaarde vrouw die niets met het beleid te maken heeft. De Duitse geheime dienst BND heeft jarenlang samengewerkt met de Amerikaanse tegenhanger NSE door internetdata en telefoonverkeer op te vangen. Daarbij kwamen gegevens van burgers in handen van de Amerikanen. Dat schrijft de krant Süddeutsche Zeitung. De operatie werd goedgekeurd door een man die nu minister is, schrijft de krant. Het weer, het gaat regenen vanavond. Vannacht is het zo'n 13 graden. Morgen eerst nog veel bewolking met mogelijk een bui. Maar later breekt vanuit het westen de zon door. En dan blijft het droog. Het wordt maximaal 16 graden.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 En vandaag weer de 25e juli van 2014. De 40 platen in deze lijst zijn onderverdeeld in vier eh, ja, soorten. Eén soort, dat zijn de stijgers, dat zijn er 22. De andere zijn de zittenblijvers, dat is er eentje. 14 dalers en drie nieuwe binnenkomers. Dat betekent ook dat drie natuurlijk de lijst eh, verdwenen Beyoncé, JC, Drunk in Love na 12 weken. Hello Black, The Man ook na 12 weken. een weekje korter de soundtrack van The Hobbit, Ed Sheeran, I See Fire. 11 weken stond hij erin. snelste stijger deze week is voor Jason Derulo. Wiggle gaat er 10 omhoog. snelste daler, de mannen van Coldplay, Magic zakt r 13. langs genoteerde, dat is U2 Invisible. Staat er ondertussen 14 weken in, zak van 36 naar plekje nummer 40. En aangezien hij helemaal onderaan staat, slaan we hem vandaag even over. Eén plekje hoger vinden we de band die in 2002 is opgericht door Shaq Vlickens en Ryan Taylor. Het tweetal kreeg versterking van Eddie Fisher, Brew Brown en Brent Cassell.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 36 is nieuw binnen. En afkomstig van het tweede studioalbum van Ed Sheeran. En dat heet A Multiply. Het liedje gaat over liefde. En verschillende media speculeert ook over welke dame dit liedje zou gaan. Maar waarom over een dame en waarom niet gewoon over het nummer praten?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 En dan kregen ze de hulp van Avicii. En Avicii zegt ook dat hij ergens een stukje eh, piano mocht spelen. En waar dat precies zit in de plaat, dat hebben ze geheim gehouden. Maar misschien hoor je het voorbij komen en denk je...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 Sam Smith. Eén minuut over de klok van half vier, vrijdagmiddag. Tijd voor het eerste overzicht. Onderaan de lijst U2, Invincible. One Republic, Love Runs Out op nummer 39, nieuw binnen. 38, Shakira Rihanna, Can't Remember To Forget You. Sam Smith, Money On My Mind. In de elfde week een plekje weer omhoog, van 38 naar 37. 36 vrijgemaakt voor Ed Sheeran en Don't. Room 5, Lucky Strike zat van 26 naar 35. Van 37 naar 34 Nicky Romero samen met Anouk en Viet Underground. Sigma Nobody to Love ging van 35 naar 33. En Coldplay kwam nieuw binnen in de lijst A Sky Full of Stars op nummer 32. 32 vorige week, 31 deze week Sam Smith en Stay With Me. dit is nummer 30 van deze week. Vorige week binnengekomen op 33. Clean Bandit en Sherna Bass. Extraordinary. Deze week dus op nummertje 30. Straks op 29 Nico en Vince, Am I Wrong? 26 zijn ze deze week. The Common Linnets een Calm After the Storm. In de vijfde week omhoog van 29 naar 26. 27 Katy Perry, Dark Horse. 28 B.O.B. en John Doe. En op 29 hoorde je Nico en Vince, Am I Wrong? Deze plaat is van Jason Mraz. Maak even een stapje naar voren. Nummer 23 deze week. 7 winst in de tweede week.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 laatste winst deze week voor eh, DJ Snake en Lil Jon. Turn down for what? Brengt ons weer eh, halverwege de lijst. 10 minuten voor de klok van vieren. tijd om nog even achterom te gaan kijken. Dus op nummer 30, Clean Bandit. Extraordinary gaat drie plaatsen omhoog naar nummer 30. Nummer 29 deze week voor Nico en Vince. Am I wrong? B.O.B. en John Doe zakken van 22 naar 28. Van 19 zak het naar 27 Katy Perry en Dark Horse. Van 29 naar 26, de Common Linnets en Calm After the Storm. American Artists, The Best Day of My Life... in hun tiende week van nummer 20 naar 25. James Blunt, Hard to Heart, 11 weken in lijst van 18 zakken naar 24. Jason Mraz hoorde je voorbij komen... Hello You Beautiful Thing ging van 30 naar 23. DJ Snake en Lil Jon, Turn Down for What van 28 naar 22. En 21, 8 plaatsen verlies voor Clean Bandit en Be. Vorige week vrijdag was er uit respect voor de, de vlucht natuurlijk... de slachtoffers van de vlucht MH17 geen Euro Breakdown. En uiteindelijk heeft... de eh, dan ben ik even <laughs> kwijt wie dat was. Een DJ van eh, Veronica. Die heeft een hele mooie remix gemaakt van Dotan en Home. En aangezien die deze week op nummer 20 staan... vijf plaatsen winst hebben in de derde week... vind ik het wel respectvol om deze dan te draaien Dood on Home, dus in de speciale MH17-versie. Eh, Malaysian Airlines flight MH17 took off from Amsterdam and was shot down over Ukraine near the Russian border. Nearly 300 innocent lives were taken. Uh, people said the plane kind of exploded in the air. Run past the rivers, run past all the light. And uh, everything rained down in bits and pieces. Feel it crashing and burning till it all collides. The plane itself, the people inside.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 The sound of the wind is whispering. Did they lock hands with their loved ones? Did they hold their children close to their hearts? Did they look each other in the eyes one final time in a wordless goodbye? We will never know. Hear the voices surround us, hear them screaming out. People everywhere, they fell from the sky. We'll be crying for mercy, we'll be crying out loud. Blaming each other for the crash of a Malaysian airliner. Burn the bridges in our town. the point where we drive. Look at those people. How beautiful. As it all comes down. As it all comes down. As it all comes down. Again. Een van de grootste vliegrappen uit de Nederlandse geschiedenis. children. Coming home now. Home. Coming home now. The sound of the wind is whispering in your head. Can you feel it coming back? To the one that won't keep running till we're there. We're coming home now. We're coming home now. Ich habe aber auch mein Beileid ausgesprochen für die vielen Betroffenen und unsere Gedanken sind bei den Niederländern. There's family from us, are were in the plane. We lost him. We lost him. We lost him. We lost him. We lost him. We lost him. today, I want the Dutch people to know that we stand with you shoulder to shoulder die echt kippenvel bezorgt. En ik was net op zoek naar de naam van, van wie had die mix ook weer gemaakt. Maar die is in handen van uh, van Stoet. Een vlucht om nooit te vergeten, hè, die MH17. Dotan en Home deze week dus op nummer 20. Gaan we terug naar de lijst van vandaag. En hoe het uitkomt, komt het uit. Cash Cash. Het is wel een hele andere versie. Althans, een heel andere muzieksoort. Take Me Home, Cash Cash deze week op nummer 17. slows, but no one shakes me like you do.